De Louis d'Or voor de beste mannelijke hoofdrol gaat naar Kees Hulst. Hij speelde de Jurgen Hofmeester in Tirza. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol is voor Maria Kraakman. Zij speelt Orlando in het gelijknamige toneelstuk. De Avro Toneelpublieksprijs is toegekend aan Victor Leu en Linda van Dijk voor de voorstelling Oog om Oog. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Erdogan sprak van een nederlaag voor de aanhangers van de militairen. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. De banken moeten hun reserves vergroten om zo beter bestand te zijn tegen financiële tegenslag. Dat is de uitkomst van internationaal overleg in Basel. Aan het overleg is meegedaan door centrale bankdirecteuren en andere financiële toezichthouders uit de hele wereld. De afspraak om banken grotere reserves te laten aanhouden is een van de maatregelen die volgen op de kredietcrisis. Veel banken kwamen in de problemen doordat ze te veel risico namen en te weinig middelen hadden om tegenvallers op te vangen. Basel III, zoals het akkoord wordt genoemd, wordt van kracht in januari 2013. Open Monumentendag heeft dit jaar 850.000 bezoekers getrokken. Dat is evenveel als vorig jaar. Dit keer stonden gebouwen uit de 19e eeuw centraal. Van woonhuizen tot industriële bouwwerken in diverse stijlen. Zo'n 350 gemeenten deden mee. Publiekstrekkers waren onder meer strookartonfabriek De Toekomst in Scheemda... chocoladefabriek De Baronie in Alphen aan de Rijn...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 Peace is every step of the way it turns the end endless path to joy. Beyond the beyond is the song of eternity, my love. I feel your spirit in a whisper, like the soft breath of change upon my neck, like a kiss from the storm. I feel your darkness like a matrix of moonlight and madness and grief. Before I was born, peace is every step of the way it turns, the endless path to joy deep in your heart is the song of eternity, my love. Time heals, eternity's ills. Every day you're a little more born. There's a victory and transcendence means nothing unless your visions grow corn. I believe you when you tell me that angels watch over us all from the higher realms. I have seen them, I've seen demons and spirits of the undead and unborn ringing bells. Peace is every step of the way it turns, the endless path to joy above and below is the song of eternity, my love. I see the pattern of your suffering like a dark web the great spider weaves upon your form. I see the miracle of your healing hovering above you while you sleep. Breathe it in. step off the way it turns the endless path to joy within and without is the song of eternity my love terug bij Peaceful Radio Tap Seppi, aflevering 689. We zijn begonnen met Asher Queen. En hij zong een, eh, een lied van zijn CD, East of East. En Asher Queen is uitgebracht door, eh, of tot mij gekomen via Oriane.com. We gaan door met eh, Nine Wells Music en even kijken, en dit is de cd Shuka Vachi. Shuka Vachi. Je kunt het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. Michael Hoopé met Solees van het label Spring Hill Music. We gaan eh, deze aflevering Peaceful Radio Tap Seppi 689 afsluiten met She's Moving Through the Fair van Karsten Roseland samen met uh, Helen Davis. En ehm, ja, dit is de laatste aflevering van Tap Zappy. We gaan eh, gewoon volgende week door met eh, alleen maar Peaceful Radio. En dan is het de eh, periode Tap Zappy met uh, zeg maar 700, 690 afleveringen afgesloten. En gaan we een nieuwe toekomst tegemoet met Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En graag tot een volgende keer. Dag.